Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De lucht rond Tata Steel moet sneller schoon. De overheid heeft daar een plan voor bedacht. De luchtkwaliteit rond de staalfabriek in IJmuiden is namelijk niet goed... bleek eerder uit een rapport van het RIVM. Verslaggever Emma Jackson vertelt erover. Uit een rapport vorig jaar bleek dat met name kinderen in de omgeving van de fabriek... aan veel te hoge concentraties schadelijke stoffen worden blootgesteld. En ze lopen daardoor op termijn eh, risico's op gezondheidsklachten of zelfs kanker. En de Tweede Kamer heeft toen gevraagd aan ministerie om zich er meer mee te gaan bemoeien met die fabriek. Normaal gaat gewoon de provincie over de vergunningen, maar nu moest eh, het ministerie mee gaan kijken. De vergunningen van Tata Steel worden aangepast en er komen extra controles om te kijken of het bedrijf zich er ook aan houdt. De meeste mensen met de Omicron-coronavariant in de EU komen uit Nederland. Er zijn 59 bevestigde gevallen, waarvan 16 in Nederland. De meeste positief geteste mensen zijn laatst in Afrika geweest. In Nederland geldt dat voor 15 van de 16 mensen. Donald Trump is vorig jaar naar een debat gegaan met Joe Biden... terwijl hij wist dat hij corona had, blijkt uit een boek dat over Trump is geschreven. Om binnen te komen liet hij een ander testresultaat zien. Dat debat was op 29 september. Vier dagen later liet hij weten dat hij corona had. Staatsbosbeheer gaat bezoekers nog maar eens uitleggen dat ze moeten wegblijven van de koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Ze zien er aaibaar uit, maar het zijn wilde dieren en dat moet zo blijven. Als ze wennen aan mensen loopt het namelijk meestal slecht af met de dieren, zegt de boswachter. We hebben vorige week een aantal dieren naar de slacht gebracht omdat die te opdringerig werden. Dus die komen op je af ook. Het is nog niet fout gegaan, maar we hopen wel dat we dat ook zo kunnen houden. En de consequentie is ja, dan moeten we dieren eruit halen. Kom je in het natuurgebied een Paard tegen, dan moet je zeker 25 meter afstand houden. Het weer nog, het waait en het regent, maar vanmiddag is er ook meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 9, morgen regent het ook en dan is het nog maar 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 acting shady. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the product, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no feel to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you are telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy.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 Vrijdag wordt een advies van de Gezondheidsraad verwacht... over het inenten van kinderen met een medisch risico het RIVM is een storing. Het is daardoor niet mogelijk vast te stellen hoeveel nieuwe positieve coronatests er de afgelopen dag zijn gemeld. Het zijn er in ieder geval 18.588. En Spotify heeft traditiegetrouw het overzicht bekendgemaakt van de nummers en artiesten die het meest zijn gedraaid via de app. Er staan zeven Nederlandse rappers in de top 10 en verder Justin Bieber, David Guetta en Ed Sheeran.